luisteraars. En zo zitten we weer in het tweede uur ZFM Jazz. Vanmorgen in een wit Zandvoort. Vanmorgen samengesteld dit programma door Cor van Koningsbrug en Hans Sandbergen. We begonnen het eh, tweede uur wat, eh, wat, eh, wat ruiger als het, als het eerste uur. Uh, Cor en ik die zijn, en misschien met meer van uw luisteraars, liefhebbers van, van big bands. En ook in Nederland hebben we fantastische big bands. En natuurlijk heb ik het dan over de New Call Collective Big bands En ik had het er net met de koor over. Ik heb ze ook wel eens in een hele kleine kleinere bezetting als big band gezien. Dit was een hele grote band met ontzettend veel muzici. Ja, het stuk waarmee ik begon was, waarmee, wij begonnen was uh, eh, Flotti. Ooit geschreven door Benjamin Herman zelf, die ook natuurlijk de eh, dirigent is van het, van het orkest. Arrangement was van uh, Mino Rammers. Hier, Benjamin Herman speelde hier op zijn fluit. En eh, de solo, de bariton solo was van David Quack Silver. Ja, en eh, wat heb ik nog meer uitgekozen? Nou, het, tweede, het eerste uur was het tweede stuk was van Treintje Oosterhuis. En ik moet zeggen, een fantastische Nederlandse zangeres. En ik heb nog zo'n stuk uitgekozen van hier samen met het Metropoolorkest in Do You Know The Way to San Jose, Treintje Oosterhuis. your car. luisteraars. Dat was uh, Francine van Tuinen, Nederlandse zangeres. Heel mooi gezongen. Ik heb diverse cd's van en dit is een nieuwe die ik van haar heb gekregen. En hier wordt ze op meest eh, fantastische wijze begeleid door Jesse van Ruler. Een, trouwens, een uh, anderhalve maand geleden ook te beluisteren in het Jazz in de Krocht. Fantastische gitarist. Jammer genoeg had hij geen cd's bij zich. Maar als hij dit soort muziek bij zich heeft, dan eh, wordt dat ogenblikkelijk wordt dat, eh, verkocht. Dus misschien kan Hans Rijmers ooit eens tegen zijn uh, muzici zeggen die die uitnodigt. Neem wat muziek mee, want er zijn potentiële klanten voor je. Het stukje heette Lament en het was een, geschreven, de tekst was geschreven door Francine van Tuinen zelf. Het arrangement en de compositie waren van Jesse van Ruler. Goed, uh, Cor, wat heb jij nog eh, voor de luisteraars neergelegd? Nou, ik denk dit laatste half uur toch maar een beetje aan de kerst moeten beginnen. Hè? Eh, dus- ja, maar ik heb nog <laughs> praktische andere muziek ook. Dus, dus jongen, we kunnen nog wel, wel, wel twee uur doorgaan, geloof ik. Maar goed. Ik heb een stukje op de tafel laten liggen van Laura Fici. Ah. En het nummer heet Christmas Time is Here. We gaan luisteren. love and dreams to share. seem to grow. There isn't any end to my devotion. It is deeper, deep by far than in any ocean. I find that day by day, you're making all my dreams come true. Come what may, I want you to know that I'm yours alone and I'm in love to stay as we go through the years day by day. Day by day, I'm falling more in love with you. Day by day, my love seems to grow. There isn't any end. There isn't any end to my devotion. It's deeper, deep by far than in any ocean. Day by day, you're making all my dreams come true. Come what may, I want you to know that I'm yours alone. do do do do do Het dus een stukje voor Ronald Douglas. Zoals we hem vanmiddag kunnen horen onder de begeleiding van... Uh, eh, Trio Johan Clement. Ja. Dus, Met eh, Johan Clement op de piano, Erik Timmermans eh, op de bas, bas en Erik Kreuger, op de drums. Nou, dat is een uitstekende vervanger. Een meer dan uitstekende vervanger door die andere jongen. Die we de laatste tijd niet meer zien. Maar trouwens, die kunnen ze beter een schop geven. Want dat is toch niks komt zijn afspraken niet aan volgens mij. Maar goed, eh, prima. Het eh, wordt weer een fantastische middag. Eh, wat gaan we vanmiddag eigenlijk allemaal doen? Nou ja, eerst genieten van de muziek natuurlijk. Ja. Dat is het belangrijkste. Dat begint om half drie. En dan? En daarna krijgen we dus een, een buffetje. Dat is een uur of vijf, denk ik, hè? Ja. En als we dat... ik mag toch hopen een buffet, hè? Ja, nou ja. Oké, goed. Het, wordt goed verzorgd. Oké. En daarna gaan we dus eh, toch weer naar muziek luisteren. En dat is een big band, dus een uh, Haarlemse band, hè, geloof ik. Weet jij toevallig hoe die heet? Nee, ik ook niet. Nou ja, goed. Eh, het is niet anders, we weten het niet, maar dat horen we vanmiddag wel. Goed. Ja, we zijn met zangers bezig en ik heb twee zangers uitgezocht. Ik wil beginnen met een, eigenlijk een, een rocker. En die heeft ook jazzmuziek gemaakt. Trouwens, muzici die gaan wel meer zijsprongetjes maken. En eh, ik had hem, vorige keer had ik hem ook bij me, of misschien was het alweer twee maanden geleden. En dat is een CD. die heb ik van jou gekregen. Ik heb zelden zo'n mooie CD gehoord, want het zijn allemaal schitterende muziekstukken die erop staan. Het is namelijk um, Paul Anka, Rock Swings. En dat doet hij op een voltreffelijke wijze. Ik heb een heel mooi, hele mooie song uitgezocht voor deze prachtige zondagmorgen. CFM Jazz tussen 10 en 12 eh, vanmorgen weer. En dat stuk dat heet Hello. dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide. Cause you know just what to say, you know just what to do.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 Tell me how to win your heart. Cause I haven't got one clue. But let me start by saying, I love I love your baby tonight. Shut the lights, shut the shade. You don't have to be afraid. I mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. Big old moon's gonna shine like a spoon. We're gonna let it, baby. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be yours, baby, tonight. sail away. We're gonna forget it. Big old moon's gonna shine like the spoon. We're gonna let it, baby. You won't regret it, baby. Kick your shoes off. Do not fear. No, no. Bring that bottle. Bring it over here. baby tonight. I'll be your baby tonight. It's alright, it's alright. I'll Be Your Baby Ja, dat was ooit een stuk geschreven door eh, Bob Dylan. En eh, hier gezongen door de crooner ook weer Curtis Stigers, als ik het goed heb. Hè? Ook weer een, een prachtige cd die ik van jou van de week eh, mocht ontvangen, Cor. Ik ben daar ontzettend content mee. Met deze prachtige muziek. En zeker op deze wintermaanden zo s'avonds bij de open haard. Nou ja, dan word ik helemaal lyrisch van. En eh, ja, goed. hey, eh, <clears throat> we kregen net een telefoontje van, uh, van ene meneer Hans Rijmers. Wij kennen hem allemaal. En over een corrigeren van het programma van vanmiddag. Cor, lees jij het nog eens even op voor de luisteraars. Het, het, programma van vanmiddag is dus om half drie begint de jazz met Jon Clement en Ronald Douglas. Mm Trio Jon Clement. Tot vijf uur. Ja dan van vijf tot zo'n uur of zes. zes een borreltje. Misschien krijgen we wel een bitterbal, je Misschien weet het niet. een bitterbal van ja. Theo. Dan van 6 tot 8 hebben we het buffet. Een buffet. Ik moest mezelf corrigeren, want het is een buffet. buffet met pannen vol met eten, hoor ik. En, en eh, allemaal, allemaal van hoge kwaliteit. Ja. En om acht uur komt de big band Campanza. En die spelen tweemaal een uur. Nou, dat is fantastisch. Dus het is een hele lange <clears throat> dag. Eh, een hele lange dag wordt het. Koor, ik, ik, trek mijn, eh, ik doe mijn stropdas om en eh, we gaan er een, een heel leuk feest van maken. Om twee uur is trouwens de luisteraars de zalen lopen. Dus dan kan je binnenkomen en dan kun je ontdooien. Want het is natuurlijk baggeren door de, door de sneeuw. Maar Hans vertelde, er komen heel veel mensen. En ja, niemand heeft afgezet. Dit, dit is uniek en dat moet je je ook niet laten ontgaan natuurlijk. Zo'n prachtig... Uh, het is eigenlijk al een kerstconcert, hè? Goed. Uh, Cor, wat heb jij nog meer uh, neergelegd? een, stukje ehm, van een bassist en een vibrafonist.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 Fantastische zangeres uit Canada. uit Canada, ja. ja. Ze blijft het goed doen. Ze blijft het goed doen. En eh, we hebben in de loop van de tijd hebben we al eens eh, diverse hele mooie stukken muziek van haar eh, aan onze luisteraars laten horen, Cor. Maar ja, dit was heel stemmig natuurlijk voor, deze voor, voor, deze zondag. vlak voor de kerst. hey, ehm, een paar weken geleden werd ik gebeld door een vaste luisteraar en die zegt... Ik hoorde laatst een prachtig stukje Franse jazzmuziek van een... Nou, ik kon niet meer achterhalen van, eh, van wie dat geweest is. Maar ik heb speciaal voor hem en natuurlijk ook voor de andere luisteraars... heb ik een stuk muziek uitgezocht. En hier gezongen door Stacy Kent, ook een cd-koor... Die, wij, eh, die ik pas van jou in de bus gekregen heb. Een werkelijk schitterende cd. En eh, zij zingt ook twee prachtige Franse jazzstukken... En ik heb als eerste uitgekozen sepetit Rien. Mieux vaut ne penser rien qu'une pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout peut petits riens qui me venait de vous. Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens Ja, luisteraars, en eh, samen met eh, Ronald Douglas, die eh, vanmiddag te beluisteren is in de krocht, in het prachtige Tears on Heaven, nemen wij afscheid van deze twee uur ZFM Jazz op deze prachtige, witte, zonnige, stille, want je ziet geen kip zien we op straat langslopen, afscheid van, van, van Cor van Koningsbrug en Hans Sandbergen, die dit programma met veel plezier voor u gemaakt hebben. Ja, uh, straks nieuws en eh, natuurlijk eh, reclame. En dan weer een programma. Ik weet niet wie er komt. normaal komt Sint-Jaap Koper hier al. Ik weet niet waar die is. Maar misschien iemand anders. Ik weet het niet. Ehm, blijft u rustig luisteren. Anders gaat u vanmiddag natuurlijk... nadat u eerst bij het Juttersmuseum bent geweest. Want dat is gewoon open. Gaat u lekker jazz beluisteren in de krocht. En ja... Heeft u andere plannen? Ook prima. Volgende week, gewoon tweede kerstdag, opnieuw ZFM Jazz tussen 10 en 12. Tot dan! Through night and day Cause I know I just can't stay and please, beg please. I saw you in heaven. Would you feel the same if I saw you in heaven? I must be strong.